Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Koenders, die in Turkije is, heeft persoonlijk aangedrongen op aandacht voor de zaak van de Nederlandse journaliste Geerdink, die in Turkije werd vastgehouden. De journaliste werd vanochtend opgepakt op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie en werd vanmiddag weer vrijgelaten. Koenders zei dat intimidatie van journalisten onacceptabel is. Koenders sprak eerder vandaag tijdens een ronde tafelgesprek met Turkse journalisten en mensenrechtenactivisten over persvrijheid in Turkije. President Obama zal zijn veto gebruiken om een wet tegen te houden die de toestemming geeft voor de aanleg van een grote pijpleiding tussen de VS en Canada. In november haalde de wet over de pijpleiding Keystone XL het net niet in het congres. Nu is er een nieuw congres met een republikeinse meerderheid in beide kamers. Dat stemt opnieuw over de pijpleiding. Het wordt de eerste grote krachtmeting tussen de republikeinse meerderheid in het congres en de democratische president Obama. De Commissie voor Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten begint een onderzoek naar de rol van de AIVD en de MIVD bij het beoordelen van de vliegveiligheid. Het gebeurt naar aanleiding van de ramp met de MH17. wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. Bob McDonnell, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia... is tot twee jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Twee jaar minder dan geëist. Hij was in september al schuldig bevonden samen met zijn vrouw. Republikein was gouverneur van 2010 tot 2014... en het ging naar productielanceringen van een fabrikant. In ruil kreeg hij voor duizenden dollars aan giften en een lening. Tot besluit, het weer... Vanavond en vannacht regen, dan morgen overdag vaker zon en dan op de meeste plaatsen weer droog bij 6 tot 8 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I we intertwined our life forces and now we unify. Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Oh, yeah. You know I fool around. Oh, <laughs> yeah. Playing the field.